Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt doet niet mee aan de Provinciale Statenverkiezingen, schrijft hij op Twitter. De oud cda zit als eenmansfractie in de Tweede Kamer. Over deelname aan de statenverkiezingen op 15 maart zegt Omzicht: voor deze verkiezingen ga ik dat niet doen. Hij wil zich concentreren op zijn kamerwerk, geeft hij als uitleg. Omzicht kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen twee jaar geleden 342.000 voorkeursstemmen. Drie maanden later verliet hij het CDA uit onvrede over de manier waarop de partij hem behandelde. In de Amerikaanse staat Alabama zijn zeker zes mensen om het leven gekomen door een wervelwind. In het plaatsje Old Kingston raakten tientallen huizen en woonwagens beschadigd. Naast zes doden zijn er zeker twaalf gewonden. Ook op andere plaatsen in de VS waren tornado's. Er zijn er zeker 33 geteld, vooral in zuidelijke staten. In sommige zijn nog steeds tornado-waarschuwingen van kracht. Tienduizenden mensen in Georgia, Mississippi en Alabama zitten zonder stroom. Bij Gouda hebben reizigers gisteravond urenlang in een stilstaande trein gezeten. De intercity van Den Haag naar Enschede kwam rond kwart over zes vlak voor Gouda stil te staan. Waardoor is onduidelijk. Het was volgens de NS een lastige plek waardoor de duizend reizigers niet konden uitstappen. Ook wegslepen lukte niet door een technisch probleem. Uiteindelijk kwamen er rond 10 uur twee treinen die de reizigers overnamen. Een van de reizigers zegt dat de stemming eerst goed was... maar dat de sfeer veranderde naarmate de telefoonbatterijen leger werden en de wc's voller. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 7 graden. Overdag af en toe zon, maar vooral in het noorden ook buien.